Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het Nederlandse zoek- en reddingsteam is aangekomen in Libanon. De 64 reddingswerkers en 8 honden gaan zoeken naar overlevenden onder het puin... na de verwoestende explosie in de haven van Beirut. Daarbij vielen zeker 135 doden en 5000 gewonden. Veel mensen worden nog vermist. Er is ook een transporttoestel vanuit Eindhoven naar Libanon gevlogen... met aan boord onder meer betonzagen en zoekapparatuur. Tweede Kamerlid Femke Merel van Koten stapt uit de Partij voor de Toekomst, meldt het AD. Drie maanden geleden richtte ze deze partij op samen met oud-50-plus-leider Henk Krol. In het AD zegt Van Koten dat ze buiten de besprekingen is gehouden... met de groep Otte van voormalig bestuurslid van Forum voor Democratie, Henk Otte. Die gesprekken gingen over de fusie tussen de partijen. Volgens Van Koten is ze voorgelogen en gaan haar principes niet samen met die van Otte. Eerder stapte ze uit de Partij voor de Dieren. Het kabinet wil dat alle introductieweken voor nieuwe studenten op hogescholen en universiteiten worden geschrapt. Bronnen in Den Haag bevestigen het bericht van RTL Nieuws. Handhaving van de coronamaatregelen zou bij de introductieweken te ingewikkeld zijn. Studenten worden door het kabinet gezien als een risicogroep in de verspreiding. Na verwachting maken premier Rutte en minister De Jonge het nieuws vanavond in de persconferentie bekend. Verder zou het kabinet bekendmaken dat er een teststraat voor coronabesmettingen komt op Schiphol... voor reizigers uit risicogebieden. Marktkooplieden op de Albert Kuipmarkt in Amsterdam zeggen de helft minder omzet te draaien als gevolg van de mondkapjesplicht. De marktverkopers roepen de gemeente op om de mondkapjesplicht voor de markt op te heffen. De koepelvereniging wil met de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam in gesprek over de mondkapjesplicht op de markten. En dan het weer. Het is vandaag droog en zonnig. De temperatuur stijgt vanmiddag in het midden en zuiden van het land naar maximaal 34 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files.